Wilders eindigde net boven GroenLinks-leider Klaver... en PvdA-minister Dijsselbloem. In 2010 en 2013 won Wilders ook al. De 1 Vandaag-verkiezing werd vorig jaar gewonnen... door oud-minister Frans Timmermans. In een toespraak over de strijd tegen IS heeft president Obama gezegd dat de terreurorganisatie sinds de zomer geen succesvolle grondoperatie heeft uitgevoerd in Syrië of Irak. We raken IS harder dan ooit, zei Obama. Volgens de president is IS 40% kwijtgeraakt van de gebieden die ze ooit in Irak hebben veroverd. Toch zei Obama in zijn toespraak dat hij vindt dat het niet snel genoeg gaat. De Amerikanen hebben de strijd tegen IS geïntensiveerd na de aanslagen in Parijs en San Bernardino. De AEX staat onder de slotstand van 2014. Door de dalende olieprijzen vluchten beleggers massaal uit aandelen. De beursindex sloot vandaag bijna 2% lager en staat nu op ruim 420 punten. vier punten lager dan de eindstand van vorig jaar. Deskundigen zeggen dat er nog geen sprake is van paniek op de oliemarkt... maar het is ook niet te zeggen of het dieptepunt nu is bereikt. Steeds vaker zijn supermarkten ook op eerste kerstdag open. In 2013 waren er 100 winkels van de verschillende ketens open. Vorig jaar waren dat er 200 en dit jaar zijn er zo'n 400 supermarkten in Nederland op 25 december open. Blijkt uit cijfers van de branchevereniging Distrifood. Van de grootste ketens zijn van Jumbo en Albert Heijn de meeste zaken open.